Volgens Papadimos zijn wel meer bezuinigingen noodzakelijk, maar dat stuit op verzet van onder meer de conservatieve coalitiepartij Nieuwe Democratie. De beoogde premier van Italië, Mario Monti, weet nog niet of er extra maatregelen nodig zijn om het land weer financieel op orde te krijgen. Vandaag gaat hij verder met de gesprekken over een nieuwe regering. Monti maakte ook duidelijk dat, tot de verkiezingen, dat hij tot de verkiezingen in 2013 wil aanblijven om te kunnen hervormen. Maar de leiders van sommige partijen willen komende lente al vervroegde verkiezingen. De ANWB gaat nieuwe auto's verkopen via internet. Vanaf vandaag heeft de bond een aankoopservice online waarmee leden vanuit huis een nieuwe auto kunnen bestellen. Volgens de ANWB vinden veel mensen het onplezierig om naar een dealer te gaan en daar ook nog eens te moeten onderhandelen over een prijs. De bond zegt kortingen te kunnen bieden tot 7% van de catalogusprijs. In Wit-Rusland is de doodstraf geëist tegen de twee mannen die verantwoordelijk zouden zijn voor de aanslag op de metro in Minsk. Bij die bomaanslag in april vielen 15 doden en raakten honderden mensen gewond. Volgens de aanklagers hadden de twee geen politieke of religieuze motieven, maar werden ze gedreven door haat tegen de mensheid. Wit-Rusland is het enige land in Europa waar de doodstraf nog wordt voltrokken. Enkele regionale kranten van het Wegener-concern zijn vanochtend vanwege een technische storing met een noodeditie gekomen. Zo heeft de Gelderlander geen echte voorpagina en krijgen de abonnees van het Brabants Dagblad in Den Bosch de editie van Tilburg. Het weer, veel mist en laaghangende bewolking. De minima liggen tussen min 2 graden in het noordoosten tot plus 3 in Zeeland. De mist blijft lang hangen, maar in de middag komt steeds vaker de zon tevoorschijn en dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd.